De Costa Concordia voer vrijdagavond bij het eiland Giglio in de Middellandse Zee op een rots en kapseisde. De Italiaanse kapitein van het cruiseschip is gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. Hem wordt verweten dat hij te veel risico heeft genomen en daardoor verantwoordelijk is voor de dood van zeker drie opvarenden. Zo'n 40 mensen staan nog als vermist geregistreerd. Op Schiphol kwamen vanavond de eerste van de 34 Nederlanders aan die op de Costa Concordia meevoeren. Alle Nederlanders zijn ongedeerd. De popprijs 2011 is gewonnen door de Amsterdamse rapgroep De Jeugd van Tegenwoordig. De groep brak in 2005 door met het liedje What's Gebeurd en werd vooral bekend door de teksten met onbestaande woorden zoals internagelactisch en Schenkies. De jury noemt ze een zeldzaam aanstekelijk viertal dat zich heeft bewezen als inspirator voor raptalenten en voor iedereen die van muziek houdt. De popprijs wordt jaarlijks tijdens het festival Noorderslag in Groningen uitgereikt aan de artiest of band die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De prijs bestaat uit een beeld en 10.000 euro. Vorig jaar won Carol Emerald de prijs. Op Noorderslag ging de prijs voor beste poppodium naar Doornroosje in Nijmegen. Bij het tankstation en brugrestaurant Den Ruigenhoek aan de A4 bij Haarlemmermeer zijn zeker vijf mensen opgepakt op verdenking van mensenhandel. Dat gebeurde bij een grote controle van het veiligheidsrisicogebied, zoals Den Ruigenhoek wordt genoemd. Er werden ook messen, knuppels en een handgranaat gevonden. De politie mag er preventief fouilleren. Het weer overwegend bewolkt en temperaturen rond het vriespunt. Overdag blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden komt in de loop van de dag de zon tevoorschijn.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht weer blauw. Ja, jou wordt de lucht weer blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht weer blauw. Ja, jou wordt de lucht weer blauw.